Baltus met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump denkt dat Oekraïne alle gebieden kan heroveren... die Rusland nu bezet houdt. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Dat is een ommezwaai ten opzichte van eerdere standpunten... over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Trump heeft steeds gezegd dat Kiev flinke concessies moet doen als het vrede wil. Met andere woorden, het opgeven van regio's die nu door Rusland zijn ingenomen. Na een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky bij de Verenigde Naties in New York... lijkt Trump van mening te zijn veranderd. De man die zich een jaar geleden met een wapen ophield bij het golfterrein van president Trump in Florida... is schuldig bevonden aan poging tot moord op een presidentskandidaat. Ook werd de 59-jarige Ryan Roof veroordeeld voor vier andere aanklachten... waaronder het overtreden van wapenwetten. Hij probeerde zichzelf na het vonnis te steken met een pen, maar hij lijkt niet te zijn verwond. Hij hoort in december zijn straf. Dat kan levenslang zijn. De Italiaanse actrice Claudia Cardinale is overleden. Ze werd in de jaren 60 en 70 gezien als het Italiaanse antwoord op Brigitte Bardot. Cardinale speelde in vele tientallen Italiaanse en Franse films... en werd vooral bekend door haar hoofdrol in de western Once Upon a Time in the West van Sergio Leone. Claudia Cardinale was 87 jaar. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gaat in april volgend jaar een bemande vlucht om de maan maken. De missie is een test voor Artemis 3, waarbij NASA mensen op de maan wil zetten. De laatste keer dat er mensen op de maan waren bij de NASA-missie van Apollo 17 was in 1972. De plannen zijn een antwoord op de Chinese voornemens... om voor 2030 astronauten op de maan te zetten... en er een onderzoeksstation te bouwen. Het weer in het westen misschien nog een bui, maar het blijft overal droog. Het klaart op, het is vannacht helder, in het zuiden wat wolken.